Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet gevaccineerde Oostenrijkers zitten in lockdown. De regering van dat land heeft die regel ingevoerd omdat niet veel mensen gevaccineerd zijn en de besmettingen snel oplopen, zegt correspondent Wouter Zwart. In bepaalde regio's, bijvoorbeeld waar ik nu ben, in Salzburg, ja, daar is het zogeheten zeven dagen gemiddelde zo'n 1300. Nou, in normale mensentaal betekent dat dat in een groep van 100 mensen om je heen er iedere dag gemiddeld één of twee mensen besmet raken. Nou, dat, dat zegt wel wat over de ernst van de zaak volgens mij. En daarom moeten mensen die geen prikken hebben gehaald zoveel mogelijk binnen blijven. Ze mogen alleen nog de deur uit voor werk, een bezoekje aan de dokter of een rondje supermarkt. Annemieke woont in Oostenrijk en vindt de lockdown moeilijk. Er is onrust, mensen wachten af, het is onzeker, wat, wat gaat er gebeuren? Ja, dat is natuurlijk wel eh, vervelend. Dat je gewoon, eh, ja, je wilt gewoon je business gaan draaien en dat mensen gewoon zeker zijn om te komen. Ja, dat wordt niet erg makkelijk gemaakt op deze manier. De lockdown duurt in elk geval tien dagen. Er is eindelijk een doorbraak in een moordzaak van drie jaar geleden. Toen werd in Enschede een man van 26 dood in zijn huis gevonden. Vanochtend is een man opgepakt door een arrestatieteam. Er ligt sinds deze zomer 15.000 euro klaar voor de gouden tip. Of dat gezorgd heeft voor de arrestatie is onduidelijk. De partijen die bezig zijn met de formatie van een nieuw kabinet... hebben hun stikstofplannen bijna rond was een ingewikkeld onderwerp, maar volgens het AD gaat het nu de goede kant op. Ze willen 20 tot 30 miljard euro vrijmaken om boerenbedrijven milieuvriendelijker te maken. En de MTV Europe Music Awards zijn gisteravond weer uitgereikt. De meeste muziekprijzen gingen naar K-popband BTS. En Ed Sheeran ging er vandoor met, een, met het beeldje voor beste artiest. De hele awardshow stond trouwens in het teken van LHBTI-rechten. Youngblood bijvoorbeeld zei in een speech dat je trots moet zijn op wie je bent. Be proud. Be proud of your colors. Be proud to be who you are. This is a tribute to individualism. Thank you to everyone that voted. I love you. Big love. Good night. Het weer, een rustige herfstdag met weinig wind. Het is wel bewolkt. Vanmiddag kan er ook wat lichte regen vallen. En het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. mami, como siempre así. Como me gusta a mí así. Como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. Y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof helemaal gek. Het raakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta mi así, como te gusta ti así. Yo solo tengo Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigd in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Het raakt me nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt Zandvoort, op 106.9 CFM You and I were me Looking be so cruel, say goodbye darling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

de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Enschede is een man van 38 door een arrestatieteam aangehouden... voor de moord op Daan Melee in 2018. De 26-jarige Melee werd ruim drie jaar geleden doodgeschoten gevonden in zijn huis. Het motief voor de moord werd niet duidelijk. Voor het eerst is in Nederland succesvol een kunsthart geïmplanteerd. Dat lukte medisch specialisten van het UMC Utrecht. Man van 54 kreeg het kunsthart. Hij verliet de IC na twee dagen en maakte het goed. Het dodental door de chaos bij het Astro World Festival is opgelopen naar 10. Jongen van 9 is alsnog overleden. Op het festival vorige week in Houston ontstond gedrang bij een optreden van Travis Scott. Honderden mensen raakten gewond. Het weer, vanmiddag lichte regen en het wordt ongeveer 7 graden. This one is about love. Enough negativity in the world today. wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op handen. Ik wil perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. De jou heb ik de mona. altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet dat ik van je hou. best veel meer dan genoeg Zie dan niet wil ik over Zie dan niet hoe wil ik voor je doen Baby, kan het zijn dat ik liefde voel 做了。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 feel the big apple got his own heartbeat. I look out of the window, I cannot sleep. Emotional involved with feelings deep inside of me. Children sing in town. Everything is wild.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 in the New York.